Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet wil op termijn 100.000 banen extra creëren door de lasten op arbeid te verminderen. Minister Dijsselbloem wil volgend jaar een eerste aanzet geven met een lastenverlichting voor werknemers van 1 miljard. Volgens het kabinet herstelt Nederland langzaam van de crisis en ook vormen internationale ontwikkelingen een risico. Daarom wil het kabinet niet te veel uitgeven, maar is er wel wat ruimte voor herstel van koopkracht. Het kabinet denkt dat ruim 70% van de Nederlanders erop vooruit gaat. De oppositiepartijen reageren kritisch. D66 vindt dat vooral de werkloosheid moet worden aangepakt en vindt het daarom niet goed dat het invoeren van een nieuw belastingstelsel wordt uitgesteld. CDA-leider Buma vindt dat de regering te weinig ambitie toont en SP-leider Roemer vindt het schandalig dat het woord armoede niet voorkwam in de troonrede van koning Willem-Alexander. PVV-leider Wilders noemt de troonrede visieloos en een flutverhaal. In de troonrede ging koning Willem-Alexander onder meer in op de internationale situatie en op de gevolgen daarvan voor Nederland. Hij zei dat de ramp met vlucht MH17, de situatie in Oekraïne en die in het Midden-Oosten duidelijk maken dat alles met alles samenhangt. De haat elders in de wereld mag niet naar onze straten overslaan, zo zei hij. Het kabinet trekt voor het komende jaar ruim een half miljard euro extra uit voor noodhulp. Dat is een verdrievoudiging van het budget. Het is bedoeld voor het lenigen van de eerste nood van slachtoffers van oorlog en natuurrampen. Met het geld moet onder andere de opvang van vluchtelingen in hun eigen regio worden bekostigd. Dankzij de verhoging van het budget komt Nederland in de top 10 van landen die het meest uitgeven aan noodhulp. Dieven hebben afgelopen nacht zeker 30 zeer zeldzame vogels gestolen uit avifauna in Alphen aan de Rijn. Het zijn vooral waardevolle en zeldzame broedparen. De dieven braken de verblijven open en stalen onder meer toekans, beo's, papegaaiachtige en neushoornvogels. De diefstal heeft ook internationaal gevolgen, want avifauna heeft fokprogramma's met andere dierentuinen. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien die in de loop van de avond verdwijnen. Vannacht opklaringen met kans op mist, morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 90 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 5 kilometer. Verderop bij knooppunt Hoeflaken 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij, knoop, bij Heemskerk 5 kilometer. Dat was een ongeluk, de reishokken zijn weer open. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Zuid 3. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt plein 3. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer.